Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft... is de afgelopen jaren verdubbeld. Het gaat vooral om kinderen met een migratieachtergrond, zegt deze onderzoeker. Kinderen die echt ehm, eh, ja, zelf eh, in een ander land zijn geboren... die hebben eh, daarvan heeft 28% geen zwemdiploma. Maar kinderen die ouders hebben met een migratieachtergrond, die hebben, daarvan heeft 18% geen zwemdiploma. Ook kinderen die ouders hebben met een laag inkomen hebben vaker geen zwemdiploma. Een agent krijgt 200 uur taakstraf voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Eindhoven. Hij schurde met een zwaailicht door de stad voor een melding... en schepte een motorrijder bij een kruising. Het slachtoffer overleed ter plekke. Volgens de rechter was de agent super onvoorzichtig en onoplettend in het verkeer. Hulporganisaties hebben tijdens de gevechtspauze van Israël en Hamas... al tonnen aan spullen naar het noorden van de Gazastrook gebracht, zeggen de Verenigde Naties. Het gaat bijvoorbeeld om eten, water, tenten, medicijnen en brandstof. Hulporganisaties konden die dingen niet eerder brengen door alle aanvallen en gevechten. En groot nieuws in India. Daar zijn de eerste bouwvakkers gered die dik twee weken vastzaten in een tunnel. Toch ging het al die tijd nog best aardig met ze, zegt mijn buitenlandcollega Davy. De ruimte waarin ze vastzitten is best groot, dus er is ruimte voor beweging. Eerder is er al een grotere buis naar binnen gebracht, waardoor eten naar binnen gebracht wordt. Dus ze hebben kunnen eten. Gisteren heb ik gelezen dat ze ook cricketspullen hebben gekregen, dus ze kunnen zelfs een beetje sporten daarbinnen. De mannen waren een tunnel aan het graven toen er opeens een aardverschuiving was. Daardoor werd de ingang van de tunnel geblokkeerd. In totaal gaat het om 41 bouwvakkers. Het weer, blauwe lucht en zon. Het is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 let your color in the sky and say whatever. Why don't you liberate your mind? Let your color in the sky. All the world's a waiting room, and we're standing in line for the answer to the question: What makes this? Let them change your soul Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee honderd jaar zijn boot, die is een groot. Hij is niet geel niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo? Oh, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Oh, ieder jaar daar komt de Sint naar Nederland. En neemt de pieten mee zo van het Spaanse strand. En brengt cadeautjes in de nachten. Het is ver ik kan erbij Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Restaurant. Heißt ein Teller, die Trunder, die go. 我哈子贝。 strangest thing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 deserve an hour forever, trying find your way out of the wild, wild wood. Now there this. You've only yourself that you can trust in. And I say, high time, mid afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, blowing. Just where you're blowing, getting to where should be going.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 the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted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 pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten. Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten. Taai, taai, taai,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

I have no idea what's happened to that dream Cause there's really nothing left here to stop me It's just a thought, only a thought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 De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor infectieziektes in Gaza. Als de gezondheidszorg niet snel in orde wordt gemaakt... kunnen er meer mensen overlijden aan ziektes dan aan bombardementen, zegt de WHO. Australië gaat vapen harder aanpakken. Vanaf volgend jaar mogen er geen wegwerpveeps meer het land in... en komen er strengere regels over veepadvertenties. Het weer, vanavond meer bewolking. Er trekken dan winterse buien over het land. Lokaal kan er wat onweer voorkomen. we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going Before we get lost And be our thoughts Can't get where we went without knowing I've never felt like this before I apologize if I'm moving too far Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah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 far. Can we just talk? Ook, ik kreeg nooit cadeaus met, Snik met Snik kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik van Nicolaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Nicolaas. Ik kan je wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij op dagsten lachen. het een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht, man. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.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 sweetness and 106.9 ZFN